Goedemiddag, ik ben Casper Meijer en dit is het nieuws van NOS op 3. Komt er een zomergolfje van corona? Dat zou kunnen, zeggen ze bij het Amsterdam UMC en de GGD. Twee Omicron-varianten blijken flink rond te gaan. Er zijn al twee keer zoveel besmettingen van die varianten. Grote kans dat ze dominant gaan worden. Zorgminister Kuipers houdt het in de gaten, maar verwacht geen zomer vol met coronabesmettingen. Dat hoop ik niet. Eh, ze gaan inderdaad op dit moment eh, licht omhoog. Uh, hebben we ook eerder gezien. leidt tot enige toename op dit moment ook van het aantal mensen wat zodanig ziek wordt dat ze ziekenhuishulp nodig hebben. Maar voor op dit moment niet verontrustend. U, u, maakt zich totaal geen zorgen voor over de komende maanden? Nou, nee, totaal geen zorgen. Maar wel, zoals iedere keer, een zaak om dat continu in de gaten te houden. En dat is wat het RIVM ook doet. Gelukkig zijn ook deze coronavarianten minder ziekmakend dus bij een nieuwe golf is het de vraag of er echt ingrijpende maatregelen nodig zijn. Ziekenhuizen gaan nauwer samenwerken om de wachtlijsten te verkorten. Dat zegt minister Kuipers van Volksgezondheid. De ziekenhuizen gaan kijken welke patiënten op een operatie wachten... en of er plek is in andere ziekenhuizen. Het kan daardoor wel gebeuren dat mensen verder moeten reizen voor een operatie. In Hierden in Gelderland is weer vogelgriep opgedoken. In totaal worden meer dan 100.000 dieren op twee bedrijven afgemaakt. Op een van de bedrijven was een paar maanden geleden ook al een vogelgriepuitbraak. De man met wie Britney Spears in 2004 zo'n 55 uur was getrouwd, Jason Alexander, heeft geprobeerd haar bruiloft te verstoren. Gisteren gaf ze het jaarwoord aan haar nieuwe liefje, maar die ex liep door haar huis en achtertuin om in te grijpen en livestreamde dat op internet. Beveiligers probeerden hem tegen te houden. Britney Spears invited me here. She's my first wife, my only wife. I'm her first husband. I'm here to crash the wedding. Because nobody's here but Sam. So where the fuck's the family and where's the... There's Kate right there. Kate! Kate! Come here, Kate! Er liep een versierde partytent binnen waar wat personeel zat... maar Britney Spears was er toen niet. De politie is gebeld en de man is opgepakt. Het weer nog. Het is een grijze dag met af en toe wat regen, maar wel grotendeels droog. In de loop van de dag ook af en toe zon bij 19 tot 23 graden.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 in blue. Oh. cocaine, but cocaine don't love her back. When she's upset, she talks to Maury and takes deep breaths. She's a 90s supermodel. Uh, way back in high school, when she was a good Christian, I used to know her, but she's got a new best friend. A drag queen named the Virgin Mary takes confessions. She's a 90s supermodel. Yeah, she's a master. parties. She's working around the clock when you're not looking. She's stealing your bossy yacht. Low-waisted pants on OnlyFans. I'd pay for that.